Spoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De laatste ebola-patiënt in Mali is genezen en uit het ziekenhuis. Dat heeft de regering in Bamako laten weten. Het Noord-Afrikaanse land is daarmee weer ebola-vrij... al moet de Wereldgezondheidsorganisatie dat nog officieel vaststellen. Het dodelijke virus heeft in Mali zes levens geëist. De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in oktober bij een meisje van twee. Ebola heeft tot nu toe aan ruim 6500 mensen het leven gekost. Vrijwel alle ziektegevallen zijn in Sierra Leone, Liberia en Guinea. De kans op een baan na een mbo-studie is de komende jaren iets groter dan na een hbo- of universitaire opleiding. Het is wel belangrijk om als mbo'er de juiste studie te kiezen, want de baankansen in de verschillende vakgebieden lopen nogal uiteen. Dat blijkt uit de nieuwe keuzegids MBO die vandaag uitkomt. Er zijn 1500 opleidingen beoordeeld. In de zorg en in een aantal takken van techniek komen relatief veel banen beschikbaar. Ook MBO'ers die een secretariële opleiding hebben afgerond... kunnen redelijk snel aan een baan komen. Welgestelden in Nederland en mensen die het minder goed hebben... komen elkaar nauwelijks tegen. Ze zijn erg gericht op het eigen milieu. Het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt de aanpak van ongelijkheid... een urgente opgave. Volgens het SCP wordt de kloof tussen groepen met betere... en slechtere levenskansen steeds groter. De stad Jos in Nigeria is opgeschrikt door een dubbele aanslag. Eén bom ging af bij een kraampje met eten in het centrum van de stad... en de andere bom bij een markthal in de buurt. Zeker 31 mensen kwamen om het leven. Bij de markt kwamen in mei ook al 130 mensen bij een aanslag om het leven. Boko Haram zat daarachter.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 hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown yo. set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. book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 en stuur u allemaal fijne dagen en...